is anders dan de krant. Zeg, weet je wat? Zet de wereld maar eens aan de kant. Laat je horen.